De presidenten van Argentinië en Ecuador vliegen in een apart toestel achter Zelaya aan. Het is de vraag of ze in Honduras aankomen, want de huidige machthebbers doen er alles aan om dat te voorkomen. Alle commerciële vluchten naar Honduras zijn geannuleerd. Als de vliegtuigen niet mogen landen, zullen ze uitwijken naar buurland El Salvador. De gemeenten krijgen meer greep op de taxibranche. Staatssecretaris Huizinga stuurt deze week een brief met maatregelen naar de Tweede Kamer. Burgemeester Cohen drong vandaag nog bij de regering aan op haast met maatregelen voor de taximarkt... naar aanleiding van een incident vannacht in Amsterdam. Een taxichauffeur sloeg vannacht op het Leidseplein een man dood. Onduidelijk is wat er precies gebeurd is. De politie heeft op een markt in Heinenoord acht mensen aangehouden... die op grote schaal illegale dvd's en cd's stonden te verkopen. Op de markt en bij de verdachten thuis zijn 30.000 cd's en dvd's in beslag genomen. De verdachten variëren in leeftijd van 14 tot 61 jaar. Het Nederlandse bevoorradingsconvooi in Afghanistan dat onderweg grote problemen heeft gehad is aangekomen in Kandahar. Dat is twee dagen later dan gepland. Het konvooi is onderweg maal op een bermbom gereden en enkele malen aangevallen door Taliban-strijders. Daarbij zijn zeven Nederlandse militairen gewond geraakt. Gedurende het laatste deel van de tocht werd het konvooi begeleid door een Amerikaanse eenheid. Roger Federer heeft voor de zesde keer de titel op Wimbledon veroverd. De Zwitser versloeg de Amerikaan Andy Roddick in een vijfzetter. Door de overwinning heeft Federer tennisgeschiedenis geschreven. Hij heeft nu 15 Grand Slam titels behaald en daarmee het record van Pete Sampras verbeterd. Federer neemt na zijn Grand Slam titel ook weer de eerste plaats op de wereldranglijst over van Rafael Nadal. Het weer in het noorden en oosten eerst nog enkele stevige onweersbuien. Vannacht mogelijk een mistbank. Overdag eerst zon, later opnieuw enkele regen- of onweersbuien.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 in a long